Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft de vermoedelijke schutter in het stadsdeel IJsselmonde opgepakt. De afgelopen twee weken werden daar drie mensen neergeschoten... die alle drie aan hun verwondingen zijn overleden. De verdachte werd laat op de avond overmeesterd op het balkon van een woning in de buurt. Het is een man van 24 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er werd ook een vuurwapen gevonden. Onderzocht wordt of dat het wapen is dat bij de beschietingen werd gebruikt. Sinds 21 december werden in IJsselmonde drie mannen neergeschoten. Mogelijk werden ze willekeurig uitgekozen. De laatste beschieting was gisterochtend. Het slachtoffer, een man van 81 die van de apotheek kwam... overleed later op de dag in het ziekenhuis. De Oekraïnse autoriteiten doen onderzoek naar mogelijke desertie binnen een legereenheid. Het gaat om een brigade die ruim 5000 militairen zou moeten tellen... en die door Frankrijk is getraind en bewapend. Een prominente Oekraïense journalist zegt dat 1700 militairen nooit aan het front zijn gekomen. Ze zouden zijn gevlucht of niet zijn komen opdagen. Bewijs voor dat aantal levert hij niet. De Britse krant The Telegraph schrijft dat zeker 50 militairen... tijdens een training in Frankrijk zijn verdwenen. Oekraïne heeft nu een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Niet alleen naar desertie, maar ook naar machtsmisbruik. De Amerikaanse zanger Wayne Osmond is overleden. Samen met vijf van zijn broers vormde hij The Osmonds... die vooral in de jaren 70 grote hits hadden... zoals Crazy Horses en Down by the Lazy River. Behalve een van de zangers was Wayne Osmond ook de leadgitarist van de groep. Na de jaren 70 droogde het succes op, maar de groep bleef in wisselende samenstellingen optreden. Wayne Osmond is de eerste van de broers die overlijdt.